De groei van de invoer was nog een paar procent hoger, maar alles bij elkaar wordt er nog steeds meer geëxporteerd dan geïmporteerd. Het handelsoverschot bedroeg in juli 3,1 miljard euro. In een ondergrondse afvalcontainer in Den Haag is een foetus gevonden. De stoffelijke resten werden gisteravond ontdekt nadat de politie een tip had gekregen. Rond de container in de Olieslagerlaan is de politie de hele nacht bezig geweest met onderzoek. De container is weggetakeld en zal vandaag verder worden onderzocht. GGZ Nederland weigert mee te werken aan de inning van de eigen bijdrage voor de tweede lijns gezondheidszorg, zoals minister Klink wil. In juli nam de Tweede Kamer een motie aan die de eigen bijdrage voor de GGZ en de paramedische zorg afwees. Die bijdrage kan oplopen tot 175 euro en moet 110 miljoen euro opbrengen. Vorige week schreef Klink aan de Kamer dat hij de motie niet zal uitvoeren. Om een gat in de begroting te voorkomen gaat de maatregel op 1 januari volgend jaar in. Volgens voorzitter Bart van de GGZ is de maatregel slecht voor de geestelijke gezondheidszorg en bovendien discriminerend voor kwetsbare patiënten. Bart zegt dat veel mensen met een minimuminkomen door de maatregel worden getroffen. In Manila is een pasgeboren baby gevonden in de afvalbak van een vliegtuigtoilet. Schoonmakers vonden het jongetje. Hij was gewikkeld in papieren servetjes en de navelstreng zat er nog aan. De autoriteiten zijn op zoek naar de moeder en roepen haar op zich te melden. Het toestel kwam uit Bahrein. Sommigen vermoeden dat de moeder in het Midden-Oosten werkt en daar zwanger is geraakt. Maar de Filipijnse autoriteiten zeggen dat daar nog geen bewijzen voor zijn. Dan het weer vanuit het westen sluierbewolking en op de meeste plaatsen droog.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 tells him she must go out. the car wash. Sharks in the water make their jaws lock. When I swim through the grim, I'm too hot. Y'all can make your bets, y'all small tuna fish. I'm one big catch. Sharks later.